uur. Waterwalgemoed bij het NWS-journaal. De oprichter en topman van het bedrijf achter de taxi-app Uberpop... heeft verzoenende taal gesproken tegen Europese overheden. Op een conferentie in München zei hij dat hij de samenwerking met de autoriteiten wil verbeteren... en dat hij met zijn taxionderneming 50.000 nieuwe banen in Europa kan scheppen. Tot nu toe had de topman van de Uber vooral kritiek op de huidige taxiregels... In verschillende landen, waaronder Nederland, lopen de rechtszaken tegen het bedrijf... omdat de goedkope taxidiensten illegaal zouden zijn. In verschillende Pakistanse steden zijn voor de vierde dag op rij duizenden mensen de straat op gegaan tegen het Franse tijdschrift Charlie Hebdo. Zij zijn een verbod op het blad vanwege de afbeelding van de profeet Mohammed in de laatste editie. Bij de demonstraties in onder meer Karachi, Lahore en Peshawar zijn Franse vlaggen en afbeeldingen van de Franse president Hollande verbrand. België vraagt Griekenland toch om de uitlevering van een van de terreurverdachten die in Athene zijn opgepakt. Het OM heeft aanwijzingen dat de man wel degelijk banden heeft met de terreurcel die is opgerold in Verviers. Gisteren zei het federaal pakket nog dat de Griekse arrestanten niets te maken hadden met Verviers. Maar de Griekse verdachte zou berichten hebben gestuurd naar de broer van een van de doodgeschoten terreurverdachten in België. De vakantiebeurs in Utrecht heeft dit jaar ruim 117.000 bezoekers getrokken. Iets minder dan vorig jaar. Bezoekers waren vooral geïnteresseerd in Europese bestemmingen. Italië lijkt dit jaar de populairste bestemming te worden, gevolgd door Spanje en Frankrijk. Buiten Europa scoort vooral Azië. De bezoekers van de vakantiebeurs verwachten dit jaar gemiddeld 3100 euro uit te geven aan vakanties. Het weer, de temperatuur ligt rond het vriespunt, waardoor het glad kan zijn. Ook is er kans op mist. En in het oosten valt nog wat sneeuw of natte sneeuw.